uur. is van Kesteren met het NOS-journaal. De Servische president Vucic gaat vandaag om tafel met ambassadeurs van de NAVO... vanwege de gevechten gisteren in Kosovo. 25 Italiaanse en Hongaarse militairen van de NAVO-vredesmacht raakten gewond bij een gemeentehuis. De spanningen in de regio zijn flink opgelopen door de benoeming van Albanese burgemeesters. In het gebied wonen bijna uitsluitend Serviërs die de burgemeestersverkiezingen hebben geboycott. De Kosovaarse politie had de hulp van de NAVO-troepen ingeschakeld om de burgemeesters aan het werk te kunnen laten gaan. Voor de derde keer in 24 uur bestookt Rusland Kiev met luchtaanvallen. De burgemeester van Kiev spreekt op Telegram van een massale aanval. Het zou gaan om de Iraanse drones. Het luchtafweersysteem houdt volgens het militaire bestuur een groot aantal tegen... maar vallend puin treft verschillende wijken van de Oekraïense hoofdstad. Er is zeker één dode gevallen. Inwoners wordt opgeroepen in de schuilkelders te blijven. De veerboot van Ameland naar Holwert, die gisteravond strandde door een kapotte autobrug... is teruggevaren naar Ameland. Passagiers zaten urenlang vast. Mensen zonder auto gingen in Friesland aan wal. Anderen werden kort na middernacht teruggebracht naar het eiland. Een kabel van de hijsbrug is naast een haspel gekomen en is daardoor vastgelopen. De autobrug kan daardoor niet naar beneden. Als de herstelwerkzaamheden volgens planning verlopen... kan de veerdienst tussen Ameland en Holwert vanochtend worden hervat. Tennisser Boutique van de Zandschulp stopt voorlopig met spelen... en gaat dat pas weer meedoen aan toernooien als hij pijnvrij is. Van de Zandschulp kampt met een voetblessure. Die liep hij op tijdens zijn finale in het ATP-toernooi van München. De nummer 31 van de wereldranglijst verloor gisteren in de eerste ronde op Roland Garros in Parijs.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 Jij bent rood, ik ben blauw. Soms doe ik een beetje koud, maar niet jouw fout. Dat weet ik ook. Hoop dat je me dat weet ik ook. Hoop dat je me hoort. Want je brengt me de dag en nacht op. ZFM Zandvoort. Zandvoort. is jouw keuze ZFM. on me en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Servische president Vucic gaat vandaag om tafel met ambassadeurs van de NAVO... vanwege de gevechten gisteren in Kosovo. Daarbij raakten 25 NAVO-militairen gewond. En voor de derde keer in 24 uur bestookte Rusland Kiev met luchtaanvallen. Het luchtafweersysteem zou een groot aantal hebben neergehaald... maar vallend puin treft verschillende wijken van de Oekraïnse hoofdstad. Er is zeker één dode gevallen. En de veerboot van Ameland naar Holwert, die gisteravond strandde door een kapotte autobrug, is teruggevaren naar Ameland. Passagiers zaten urenlang vast. Mensen zonder auto gingen in Friesland aan wal. Anderen werden kort na middernacht teruggebracht naar het eiland. Het weer, eerst bewolkt, later meer zon en droog bij een graad of 16. deep in my heart, that's all I need.